Onder de ondertekenaars zijn vooral artsenorganisaties en patiëntenverenigingen, maar ook GroenLinks. PVV-leider Wilders moet meer afstand nemen van gebeurtenissen als in Geldermalsen en Dordrecht, vindt ChristenUnie-leider Segers. Woensdag gooiden betogers met vuurwerk in Geldermalsen toen de gemeenteraad praatte over een asielzoekerscentrum. Vandaag bezetten tegenstanders van de islam een moskee in Dordrecht. Segers vindt dat Wilders duidelijk moet zeggen dat protest vreedzaam moet zijn en dat deze acties niet passen. China beschuldigt de VS van een militaire provocatie. Twee Amerikaanse bommenwerpers hebben vorige week een vlucht uitgevoerd boven een eiland in de Zuid-Chinese zee dat door China is aangelegd. Peking maakt aanspraak op 90% van de Zuid-Chinese zee, waar waarschijnlijk veel olie en aardgas in de bodem zit. Ook lopen er belangrijke scheepvaartroutes door de zee. De VS zegt dat de Amerikaanse vliegtuigen het recht hebben om boven internationale wateren te vliegen. De Britse voetbalcommentator Jimmy Hill is overleden. Hij was een van de invloedrijkste figuren uit de Engelse voetbalgeschiedenis. Als voorzitter van de vakbond voor profvoetballers wist hij te bereiken dat er niet langer een maximum zat op het salaris van voetballers. Hill was ook veel te zien op tv. Zo presenteerde hij het BBC-programma Match of the Day. Jimmy Hill is 87 jaar geworden. Het weer wisselend bewolkt en met 12 tot 15 graden is het erg zacht. ook vannacht blijft de temperatuur met 10 graden hoog.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 En ik zeg ook een hello tegen iedereen. Dit is weer de twee uurtjes entertainment voor eh, you hier bij CFM vanuit eh, Zandvoort. En dat allemaal op die 106.9 en 104.5 op de kabel. En eh, natuurlijk gaan we lekkere muziek draaien. En we beginnen met uh, Eddie Grant en Gimme Hope, Johanna. je radio. Met ZFM. ZFM. Hele fijne dag. Zeg me waarom ging je weg? Is dan echt alles voorbij? Thuis voelt zo eenzaam en stil. Denk jij nu ook aan mij? nacht. Niemand die daar op me wacht. Iedereen wens mij een volle kerstfeest je net als ik niet een gevoel van spijt? Wilden wij elkaar nu echt wel kwijt? Want een kerst zonder jou, dat is kerstfeest voor mij zo alleen. Waar ging je heen? Wat ik nu voel is de pijn. Ik wil weer bij jou kunnen zijn is je hier om me heen? Ben jij nu ook alleen? Ik staar voor me uit door het raam. Dan hoop ik je weer te zien staan. Sinds je wegging kan ik soms het leven niet meer aan. feest voor mij. Niets te vieren, wat heeft het voor zin? Om de tafel te dekken voor twee. Jij komt zo koud. Zeg me dan, wat deed ik fout? Geef me één laatste kans te bewijzen hoeveel ik nog van je haal. gevoel van spijt. Wilden wij elkaar nu echt wel kwijt? Want een kerst zonder jou is geen kerstfeest zonder jou om me Waar ging je heen? Waar ging je heen? Ja, prachtig nummer Tino Martin. En eh, mijn eerste kerst zonder jou... En eh, ja, zijn alle, alle laatste en uh, eerste kerstplaat eigenlijk, ja. En dat allemaal bij CFM Entertainment for You. Tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is eh, Fred Heij.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 I live on a lonely avenue. My little girl wouldn't say I do. Well, I feel so sad and blue, and it's all because of you. I could cry, could cry, could cry. I could die, could die, could die, cause I live on a lonely, oh yes sir. Now you know my covers, they feel like lead and my pillow it feels like stone. Well, I've tossed and turned so every night. I'm not used to being alone. I live on a lonely avenue. My little girl wouldn't say I do. Well, I feel so sad and blue, and it's all because of you. I could cry, could cry, could cry. I could die could die cause I live on a lonely Oh yes sir this town. You know, if I could beg or borrow the money, child, I would be a highway bound. I live on a lonely avenue. My little girl wouldn't say I do. Well, I feel so sad and blue, and it's all because of you. DFM wenst je fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Nou, lekker nummertje was dat. Of is dat? Nog steeds. Feliz Navidad van eh, Bob Marley en de Wailers hier bij ZFM. Ik zou zeggen allemaal een hele goede middag en gaat u eten. Eet smakelijk en mocht u al gegeten hebben, mag het u wel bekomen. En eh, ja, dadelijk niet te vergeten de drie op een rij van Fred Heijn natuurlijk. En eh, ja, we gaan nu eerst naar Elvis Presley en Moody Blue. stranger's all you find. Yeah, it's hard to figure out what she's all about, but she's woman through and through. She's a complicated lady, so color my personality unwinds just like a ball of twine on a spool that never ends. Just when I think I know her well, her emotions reveal she's not the person that I thought I knew. But she's a complicated lady day when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased at life as if it were a foolish game. The way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned I always built Alas on weekends shifting sand I live by night and shunned The naked light of day And only now I see How the years ran away Yesterday so many wayward pleasures lay in store for me and so much pain my dazzled eyes refused to see. I ran so fast that time, and youth at last ran out. I never stopped to think what life was all about. And every conversation I can now itself with me, me, and nothing else at all. Yesterday, the moon was blue, and every crazy day brought something new to do. I used my magic age as if it were a wand, and never saw the waste and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance and pride, and every flame I lit too quickly, quickly died. The friends I made all seemed somehow to drift away, and only I am left on stage to end the play. There are so many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday when I was young. Ja. Ja. wat een heerlijke platen waren dit weer. We eindigden met Elvis Presley met Moody Blue, hier bij CFM. En daarna de drie op rij van Fred Heij. En eh, ja, we begonnen met Charles Aznavour in eh, Yesterday, When I Was Young. Daarna hoorde u Chris Norman en Baby, I Miss You. En daarna als laatste natuurlijk eh, Celine Dion en I Love You. En we gaan lekker verder met een heerlijke kerstplaat van de... Van Django Wagner natuurlijk. Ja, wie anders? Ik kan, eh, of nee, ik kan. Ik kom naar huis met kerstmis. De gezelligste tijd van het jaar met CFM. CFM. Kom naar huis met kerstmis. Ik kan niet wachten. I'm love Ja, dat was hij dan. Joker Wagner. En eh, ik kom naar huis met kerstmis. En dat allemaal bij eh, CFM Entertainment voor you tot de klokjes van 7 uur. En we gaan lekker verder met Enrique Iglesias en uh, Tired to Be I'm Sorry. the vampires and their brides. We're all bloodless and blind, and longing for a life beyond the silver moon. zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Welkom bij jouw nummer 1. ZFM Zandvoort met Entertainment for You. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece.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 Mijn naam is Fred Heij. Eh, goedemiddag als u net inschakelt. En we gaan een lekker plaatje draaien van Eminem en Rihanna. En Love The Way You Lie. Je favoriete plaat op de radio? Dat kan. Want ook in dit uur is het jouw muziek.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 En Love the Way You Lie. En we gaan uh, langzamerhand naar het nieuws van 6 eh, uur. Hier bij ZFM. En ja, natuurlijk hoor ik u zo weer terug. En ja, we gaan naar het nieuws met Natalie Cole. En Miss You Like Crazy. stuur jullie allemaal fijne dagen en een